Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zweden zal snel lid worden van de NAVO, zegt de Amerikaanse president Biden. Hij heeft deze week gesproken met de Turkse president Erdogan... die zich tot nu toe tegen de Zweedse toetreding verzet. Biden deed zijn uitspraak bij een bezoek aan een luchtmachtbasis in Colorado. De 80-jarige president struikelde daarover iets en kwam ten val... maar werd overeind geholpen en liep zelf verder. Canada krijgt hulp uit de VS en Zuid-Afrika bij de bestrijding van de natuurbranden in het land. Er komen 100 brandweerlieden uit de VS en 200 uit Zuid-Afrika. In Canada woeden meer dan 200 natuurbranden. Het aantal is niet ongewoon, maar ze zijn wel groter dan normaal en opmerkelijk vroeg in het jaar. Er is al 2,7 miljoen hectare natuur verloren gegaan. Een gebied bijna zo groot als België. De 16e editie van de Alp du 6 heeft ruim 17 miljoen euro opgebracht. De 5000 deelnemers beklommen de afgelopen dag te voet of fietsend... maximaal zes keer de Alp du in Frankrijk... om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De organisatoren zijn met de opbrengst van ruim 17 miljoen dik tevreden. De laatste editie voor corona leverde 11,8 miljoen euro op. De afgelopen lente was de natste sinds 2006, zegt het KNMI. Vooral in maart en april viel veel regen. Daardoor is het grondwaterniveau voor het eerst sinds tijden weer op peil. Gemiddeld over het land viel de afgelopen drie maanden 205 mm neerslag... ruim een derde meer dan normaal. In de play-offs voor Europees voetbal hebben FC Twente en Sparta goede zaken gedaan. Twente won uit bij Heerenveen met 2-1 en Sparta won uit bij FC Utrecht ook met 2-1. Zondag zijn de returns in Enschede en Rotterdam. De winnaars spelen vervolgens in de finale tegen elkaar om een plek in de voorrondes van de Conference League.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 Mijn ruggen niet te blaren. Van tot de Rowanesse, vooraan in de Polonaise. Ge, ge, gaat en ik... ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. with me. So good. Hold on to my hand. Hold on to me. You Hold on to my body.